Ze bijten in je billen, ja krokodillen. Doen wat ze willen, ja krokodillen. Krokodillen. Krokodillen, ze liggen te chillen, ja krokodillen. Ze doen wat ze willen, ja krokodillen. Krokodillen. Als de krokodillen je billen bij, ben je in één à twee je kwijt. krokodil is ergeheid, ja man. Krokodillen, ze bijten in je billen, ja krokodillen, ze zijn om te rillen, ja krokodillen. Krokodillen. Krokodillen, ze liggen te chillen, ja krokodillen, ze doen wat ze willen, ja krokodillen, krokodillen.